4 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Iedere Nederlander kende direct of indirect iemand in het vliegtuig dat werd neergehaald boven Oost-Oekraïne. Dat heeft premier Rutte gezegd in een toespraak in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zei dat de pijn van het verlies van 196 landgenoten nog vele jaren zal blijven. Rutte herhaalde dat Nederland niet zal rusten voordat de verantwoordelijken voor de ramp zijn berecht. Op metrostations en in de straten van New York wordt extra gepatrouilleerd na berichten dat de Islamitische Staat aanslagen beraamt op de metro. Volgens de New Yorkse burgemeester de Blasio is er geen sprake van een specifieke gerichte dreiging. De Iraakse premier Abadi waarschuwde eerder dat gearresteerde IS-strijders plannen zouden hebben opgebiecht voor aanslagen op de metro van New York en Parijs. Burgemeester Van Zanen van Utrecht en de Utrechtse gemeenteraad zijn boos over de uitzetting van een Somalische man uit het asielzoekerscentrum in de stad. De uitgeprocedeerde Somaliër werd woensdagochtend door de vreemdelingenpolitie uit het centrum gehaald na een zogenoemde aanwijzing van staatssecretaris Deven. Dat gebeurde buiten medeweten van de burgemeester omdat de gemeente niet wilde meewerken aan uitzetting. Van Zanen gaat de zaak met andere burgemeesters en met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bespreken. De hoofdcommissaris van politie in de voorstad Ferguson heeft in een videoboodschap zijn excuses aangeboden aan de familie van de doodgeschoten Michael Brown. Hij zei dat het lichaam van de jongen te lang in de straat is blijven liggen nadat hij was doodgeschoten door een politieagent. Ook zei hij dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor eventuele fouten die gemaakt zijn. De dood van de ongewapende zwarte Brown leidde in augustus tot ernstige rellen in de voorstad van St. Louis. Het weer vannacht blijft het vrijwel overal droog. Het is wisselend bewolkt. Morgenochtend schijnt in het oosten en het zuidoosten eerst nog even de zon. Maar vanuit het westen raakt het bewolkt en er kan wat regen of motregen vallen. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het...